Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het westen van Mexico heeft last van noodweer, dankzij orkaan Hillary. De orkaan is nog niet aan land, maar zorgt al wel voor problemen. Er is iemand omgekomen toen een auto van de weg werd geblazen. Waarschijnlijk trekt Hillary als storm verder richting de Verenigde Staten. In het zuiden van Californië geldt daarom de noodtoestand. Ook zijn veel vluchten en sportwedstrijden geannuleerd. In het midden van Nederland is vandaag de laatste dag van de zomervakantie. Voor scholieren het moment om de laatste schoolspullen in te slaan. Maar steeds meer ouders kunnen dat niet betalen, zegt Stichting Leergeld. Dat is een organisatie die ouders helpt die krap bij kas zitten. Bijvoorbeeld met nieuwe schriften, rekenmachines en kafpapier. Dit jaar zien ze daar meer ouders. Dat is heel zorgelijk, want wij staan ervoor dat kinderen gewoon kunnen meedoen in alles met hun vriendjes en vriendinnen. Alles is duur geworden. Dus iedereen is gewoon, ehm, taxis, hebben gewoon hulp nodig. het is fijn, want je hoeft niet te stressen eh, van wat je wel moet kopen. Dus ik ben wel blij dat Stichting Leergeld dit wil doen. Volgens Hart van Nederland is het aantal mensen dat aanklopt met 30 gestegen. In Roosendaal in Brabant hebben jongeren gisteravond een dode vrouw gevonden. Volgens de regionale omroep was ze dakloos en lag ze in de bosjes naast het fietspad. Over de doodsoorzaak weten we nog niks. De politie zegt dat ze alle opties openhouden. Over een uurtje gaan Spanje en Engeland uitvechten wie de nieuwe wereldkampioen voetbal gaat worden. Voor coach Sarina Wiegman is het een extra speciale wedstrijd, want op het vorige WK stond ze met Nederland ook al in de finale. Tegen de BBC zegt ze dat het niet makkelijk was, dit toernooi. Ja, wel making a final is special anyway. Uh, but with this team and with the challenges we had and um, the resilience the team showed have been really good. And I think um, it's very special to be in the final, but now we want to win it too. De WK-finale is live te zien op NPO 1. Het weer, het wordt een zonnige zomerdag. Later af en toe een wolkje en het wordt 23 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland zijn werkzaamheden bij Amsterdam. Daardoor loopt het vast op de A8 Amsterdam richting Zaanstad... tussen de knopende Komplein en Zaandam 3 kilometer. Je hebt ongeveer 10 minuten vertraging.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 I like Shake Shack, I like MoMA, and New Jersey's ripe aroma, the parades when I see 'em, and even the DMV and the Brooklyn Bridge by bike. Heck, there's lots of stuff I like, but I love Betsy, and she loves me. She likes hockey, no, I swear. She likes guys with thinning hair, and I love Betsy. She likes pizza and Chinese, Louboutins and mac and cheese. God, I love Betsy. swimming, writing letters. She likes watching double headers. She drinks bourbon and sake and even likes Rocky 3. I'm amazed and I'm impressed. But the thing that I like best is I love Betsy. And she loves me. <laughs> na na na a year, but I love Betsy. I like visits to the zoo. I like opera, that's not true, but I love Betsy. It's been years now and I'm ready. Get the sparklers and confetti. Give a wink to the waiter and summon the maitre d'. Just like Jay-Z and Beyonce, I will make her my Say I love Betsy. welkom bij twee uur van ZFM Jazz samenstelling en presentatie Alco B. En eh, het tweede uur zijn we gestart met John Pizzarelli. Eh, nou, volgens mij een gitarist die ook nog aardig kan zingen. En dit is van een cd Stage and Screen. Een cdje 2023 dacht ik. Doe het uit mijn hoofd, ik weet niet zeker. I Like Betsy. Nou, het zijn allemaal melodieën die lekker in het gehoor liggen. Als je vrolijk wil worden zet je zo'n cd'tje op. En eh, dat wordt geniet in de zomer. Ja, er staat nog meer op de rol. Het tweede uur, eh, de Quartet San Francisco... Eh, eh, Mina, niet vergeten, Betty Lafette, Charlie Watts. Ja, te veel om op te noemen. We gaan gewoon lekker draaien. En ik had het, op het einde van dat eerste uur had ik John Coltrane gedraaid. John Coltrane Plays the Blues. Maar onlangs is er een cd uitgekomen. Waiting for the Sun to Rise. Van Mark Jordan. En daar staat een mooi nummertje op. Coltrane Plays the Blues. Ik ga hem even opzoeken. Mark Jordan. Uh, vrij nieuw. Heel nieuw zou ik bijna zeggen. Het is net uitgekomen. Uh, Coltrane Plays the Blues. Mark Jordan. Komt-ie. if you can find it, I don't mind. Lie to me, but don't leave me here behind. Drove my car right out to Cherry Lane. Thought I saw Joe Louis standing in the morning paper down in the hole inside his shoe, And we danced all night while Coltrane played the blues. like Nina on the waves So soft, so sweet That I fall down on my knees This old heart keeps calling out your name For 15 minutes of glass Thought I saw Joe Lewis standing in the rain He was stuffing the morning paper down in a hole inside his shoe Hey, and we danced all night While Coltrane played the blues the blues. Some think it's a miracle, and some have faith. Some come in limousines, some come in drag. It's the last train to Babylon, still up photograph's Last train, baby. danced all night while Coltrane played the blues. While Coltrane played ik ben wel een fan van deze maestro. Mark Jordan, Waiting for the Sun to Rise. Het is een Canadees en eh, ja, het was singer-songwriter... maar het is eigenlijk een jazz-singer-songwriter geworden in, eh, met deze CD. Hij heeft trouwens wel meer werk gedaan. Wat ik zelf ook wel een mooie vind, ik zal er een stukje van draaien. Nearness of You, een bekend nummer, komt van een cd'tje Both Sides... en dat is een cd'tje uit 2019. De Waiting for the Sun to Rise is uit 2023. Ja, ik had beloofd wat nieuw werk te draaien... Nog een klein stukje van de Nearest of You van een oude cd van hem. Both Sides. When I'm lying alone in my room And the moon shining down Like a yellow balloon All I do is dream of you So near, so far losing yourself in the stars. It's not the pale moon that excites me, that thrills me and delights me. Oh no. just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. It's just the nearness of you when you're in my arms and I feel you so close to me. soft lights to enchant me. If you'll only grant me the right to hold you ever so tight. Ja, dat is een prachtige klank van eh, Marden en eh, Mark Jordan. Van harte aanbevolen. Eh, dan kom ik terecht bij wat andere soort muziek. De Quartet San Francisco die heeft de muziek van Raymond Scott. ja, bekend, ja, volgens mij is dat uit de oude doos. Eh, opnieuw op de plaats gezet. Volgens mij is het ook al eens gebeurd. Bo Hunks, Metropolitan, ook de muziek van Raymond Scott nagespeeld. En dit is eh, het Quartet San Francisco samen met Gordon Goodwin Big Fat Band. En dan gaan we even kijken. De Toy Trompet, heel bekend. Eh, even kijken, de San Francisco. Hier heb ik hem. De Toy Trompet, heel bekend melodietje. <laughs> Muziek de Raymond Scott Reimaginated... Eh, uitgevoerd door de Quartet San Francisco en de Gordon Goodwin Big Fat Band. En het nummertje heette de Toy Trumpet. ja, die Raymond Scott was al een beetje een cultfiguur, powerhouse. Dat zijn allemaal hele bekende melodieën. Vaak nagespeeld door diverse orkesten, maar eh, zeer de moeite waard. Als we dan toch bij een beetje, ja, ik vond ook een beetje tekenfilmmuziek hebben... dan ga ik kijken wat ik hier heb klaargezet van... Eh, eh, eens kijken wat ik dan hier achteraan zal zetten. Um, oh ja, ik heb nog eentje van... Eh, eh, ja, dit is ook wel leuk. Dit waren de klanken van Madison McFerrin. En als je de naam McFerrin hoort, dan denk je natuurlijk meteen aan Bobby McFerrin. Een uh, jazzvocalist. Nou, dit is zijn dochter Madison. En die heeft een cd gemaakt, I Hope You Can Forgive Me. En daar heeft ze bij een... Uh, ja, haar vader was natuurlijk heel bekend. En eh, ja, ik vind dat ze hier een prachtige cd gemaakt heeft. Het zit tussen de grens tussen jazz en R&B in. En eh, het is een prachtige cd geworden. Meer, meer, meer dan de moeite waard. Dus eh, ja, ik zou hem beluisteren. Ook een uitgave uit 2023. Eh, ik had nog iets beloofd over de, een muziek van... eens even kijken hoor, ik kan hem weer niet vinden. Oh, hier heb ik hem. Mission. toen net had ik het over die tekenfilm. En ik hou altijd wel van soundtracks en thema muziekjes bij tv-series. En dit is een hele mooie Mission Impossible. En dat is van de Jazz Review. Review. En daar komt die. Ja, vind ik prachtige klanken. Eh, mooie muziek. Mission Impossible. Wie kent het niet, zou ik bijna zeggen. En wie kent Charlie Watts niet? Charlie Watts, een uh, bekend eh, jongen die nog drumde bij... Volgens mij was het niet de Rolling Stones. Daar is een anthology uitgebracht. Een cd met allerlei... Die, die, die, die drummer van de Rolling Stones vond het ook leuk om jazz te maken. En op deze verzameld cd... Volgens mij zijn het er twee en daar staan leuke nummers. Van hem het nummertje Cool Blues, opgenomen in Ronnie Scott's Birmingham 1991. Ja, die Charlie Watts die vond dat eh, drummen van de Rolling Stones wel leuk. Maar zijn hart lag volgens mij toch meer bij de jazz. Daar staat hij echt van te genieten. Eh, tijd voor iets heel anders. Tijd voor een bekend melodietje.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 Sarah Vaughan zei... Als ik niet mijn eigen stem had, zou ik die van dat jonge Italiaanse meisje willen hebben. Dat Mina heet. En dan hebben we het over Mina Anna Maria Mazzini. En eh, Italië heel bekend en daarbuiten niet zo. Naar de VS ging ze niet omdat ze last van vliegangst had. had maar ze heeft wel heel, heel, heel, heel, heel veel cd's uitgebracht. En ik ben een enorme fan van haar. Dus ik zal toch weer wat van haar gaan draaien. Mina en van haar laatste cd, cd uit 2023. Eh, eens even kijken. Dan drink ik Boutar L'Amour. dit komt allemaal van die prachtige cd. Tiamo com un zo. En nu is ze 83. En dat kan je ook wel horen. Ze zingt nog steeds met opvallend gemak. Eh, maar de songs ademen berusting uit. Een wereldwijsheid die is voorbehouden aan artiesten met een lang en bewogen leven. Dat was ook wat kenmerkend was voor de albums van Johnny Cash, Leonard Cohen en David Bowie. Eh, ja, prachtige zangeres. En omdat het zo, zo bijzonder is, wil ik toch nog iets laten horen van haar. Dat is niet echt de jazz, maar het, ze heeft ook wel jazz-cd's gemaakt hoor. Dat is een van haar hits, C Telefonado. Maar daar zit een bepaald ritme in. Vooral in dat refrein, moet je maar eens luisteren. klein stukje van dit nummer, omdat het eh, gewoon een prachtig nummer is. Maar het zit hem in van die hoge tonen en lage tonen. Het is ooit gecomponeerd door een Rico Morricone. Nou, dat zegt genoeg natuurlijk. Eh, ja, als we dan toch in Italiaanse hoek zitten, dan kan ik niet om deze manier heen. Antonio vedi che sono proprio di lei. Diavolo rosso, dimentica la strada. Vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro luce tutto il tempo se ne va. carri gelati come gli sguardi dei francesi. Un valzer di vento e di paglia, la morte contadina che risale le risaie e fa il verso delle rane puntuali. Arriva sulle aie bianche come le attrici a Cotimo voci dal sole e altre voci, da questa campagna altri abissi di luci. E di terra e di anima niente più che il cavallo e il chirido e voci e bisbigli d'albergo, amanti di pianura, regine di corriere e paracarri, la loro, la loro discrezione antica è eh, acqua e miele, è eh, diavolo rosso, dimentica la strada. Vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro luce tutto il tempo se ne va. Mm. c'erano le luci, nei cerchi della notte. Questo buio sa di fieme di lontano e la canzone forse sa di ratafiera Conte, eh, Diavolo, Rastro. Dat speelt hij heel vaak tijdens live optredens. En eh, er zijn varianten bekend dat het nummer een kwartier duurt... met allerlei jazzachtige stukken ertussen. Eh, mooi, mooi, mooi. Dat was het Italiaanse hoekje. En een Engelse band, Gabriels. ja, dat is volgens mij een band voor de toekomst. Eh, ja, de verwachting is dat, dat, eh, een, eh, ja, dat die wel een plaat gemaakt hebben... wat wel eens een winnaar kan zijn bij allerlei lijstjes. ik ga een nummertje laten horen van Gabriels. De zanger heeft een prachtige stem. dan moet ik even een nummertje uitkiezen. Het is ook weer een cd uit 2023, 2022 misschien. Komt-ie. To the Moon and Back. nummer. To the Moon and Back. Ja, de Russen proberen naar de maan te gaan. Er waren wat technische probleempjes, begreep ik. Maar goed. Eh, ja, dan kom ik bij een cd. Dat is eh, de What the Hell Happened to Blood, Sweat and Tears. Dat is eigenlijk de soundtrack van een documentaire over deze band. En dat is ook een cd uit 2023. En daar ga ik er toch eentje van draaien. En dat Blood, Sweat and Tears, waar heb ik hem? Deze. Don't wanna go by the devil. Don't wanna go by the dear Don't wanna go by Satan. Don't wanna die uneasy. Just let me go naturally. dat was uh, Blood, Sweat and Tears. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz, samenstelling, presentatie AQB. Ik hoop dat je er een hele gezellige dag van maakt. Eh, het was weer een mix van oud en nieuw door elkaar.